Toch is het niet per se zo dat we in Nederland minder streng zijn dan in de andere landen. Collega Ellen Kamphorst geeft je een van de redenen waarom het percentage in Nederland zo hoog ligt. Als je dat bijvoorbeeld afzet tegen een land als Frankrijk. In Frankrijk komen heel veel mensen uit Algerije, omdat in Frankrijk Frans gesproken wordt. En, eh, en die zouden, als ze in Nederland zouden, zich zouden melden, ook niet mogen blijven. En Nederland trekt met name heel veel eh, Syriërs, eh, Turken, Afghanen. En die krijgen hier een vergunning. Maar dat zouden ze ook krijgen als ze zich elders in Europa zouden melden. In Tilburg is vannacht een explosie geweest bij een shisha-lounge. Ook deze vrouw werd uiteindelijk wakker. Ja, het is best wel flink klap geweest. Ja. We werden er wel wakker van in ieder geval. En eh, ik had ook net een 16 uur gewerkt achter de rug, dus ik was vrij moe. Dus ik sliep ook best wel diep, maar mijn huisgenoot was wakker. En die schrok er echt heel erg van. En die heeft me ook wakker gemaakt. Eh, dus het moest, moet een behoorlijk klap geweest zijn uiteindelijk. Ja. Door de klap sprongen de ruiten van de shisha-lounge eruit. Ook panden om de tent heen raakten beschadigd. Bij de explosie zijn geen mensen gewond geraakt. Voor een man in het Zuid-Hollandse Piershill was het echt een eenzame kerst. De beveiliger zat gisteren 2,5 uur vast in een kluis. Hij moest even stoelen pakken en sloot zichzelf toen per ongeluk op. De man had zijn telefoon bij zich, kon een collega waarschuwen die op zijn beurt de brandweer inzijnde. Zij maakte een flink gat in de muur om de man weer te bevrijden. En de grote transfer in de voetbalwereld. PSV'er PSV Cody Gakpo vertrekt per direct naar Liverpool. Waarschijnlijk is het tussen de 40 en 50 miljoen miljoen euro voor de aanvallen betaald. En dat geld is erg welkom bij PSV, vertelt sportcommentator Ragnar Niemeyer. Ze hebben geld nodig bij PSV om de boel rond te breien financieel. En ja, als je dan zo'n briljant hebt lopen, zo'n groeibriljant... die drie doelpunten maakt op het WK tegen Qatar, tegen Ecuador, tegen Senegal... ja, dan komt het moment dat het niet meer te houden is. En dat moment is aangebroken.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 De A27 richting Almere. Daar ben je een kwartier langer onderweg tussen Eemnes en Huizen. Er staat 4 kilometer door een auto met pech. En tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. het. En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw.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 never lose it It's only a matter of time Just a matter of days So for tonight This is the moment change. Lady Jane. My dear Lady Anne, I've done what I can. I must take my leave, for promised I am.